uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het OM eist vier jaar cel tegen terreurverdachte Mohamed B. Voor het OM staat vast dat de Marokkaan van 27 sympathiseert met IS... en in Nederland een aanslag wilde plegen. Vorig jaar oktober werd B. in Amsterdam opgepakt. De politie vond onder meer een handleiding voor het maken van een bom... en een brief aan de Nederlandse regering. In die brief waarschuwde B. dat meedoen met de coalitie tegen IS... gevolgen zou hebben voor de Nederlandse bevolking. In Brussel zijn twee woningen doorzocht door de Belgische politie. De huiszoekingen maken deel uit van het onderzoek naar de dader van de verijdelde aanslag in de Thalys. De politie hoopt meer informatie te krijgen over de verblijfplaats van de man die in de trein werd opgepakt met een Kalashnikov. Op een van de adressen woont volgens de Belgische krant De Standaard zijn zus. Bij de huiszoekingen is niemand gearresteerd partijkantoor van de Duitse regeringspartij SPD in Berlijn is vanmiddag ontruimd geweest na een bommelding. De melding komt een dag na het bezoek van partijleider Gabriel aan Heidenau, het stadje bij Dresden waar protesten tegen de komst van asielzoekers afgelopen weekend uit de hand liepen. Gabriel, die ook vicekanselier is, had de gang van zaken veroordeeld en de onruststokers tuig genoemd. Sindsdien komt bij de SPD een stortvloed aan haatmails en haattelefoontjes binnen. Bondkanselier Merkel gaat morgen naar Heidenau. De man van de ontslagen COA-directeur Al-Bayrak heeft een werkstraf van 140 uur geaccepteerd. Hij zou de voormalige chauffeur van zijn vrouw hebben bedreigd. Al-Bayrak moest weg bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... omdat ze haar dienstauto ook privé zou hebben gebruikt. Volgens justitie vroeg ze haar secretaresse en chauffeur om dat te verdoezelen. De chauffeur werd gehoord als getuige en zegt dat hij telefonisch werd bedreigd. Al-Bayrak zelf moet later voor de rechter verschijnen voor valsheid in geschriften. Zou het vol dat ze ten onrechte is ontslagen. Het weer, het raakt geleidelijk weer bewolkt. Vanavond regent het, de wind neemt iets af en vannacht wordt het droog. Morgen overdag breekt langzaam de zon door, wordt het 22 tot 26 graden. Later in de middag volgen stevige buien met kans op onweer. Dit was het NOS.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 Er hangt een matrixbord boven de weg los. De rechterrijstok is daarom dicht. A4 Vlaardingen Hoogvliet voor het knooppunt Benelux. 3 kilometer door een ongeluk. Je kan er langs via de vluchtstrook. A20 Hoek van Holland Gouda. Tussen Schiedam Noord en het Kleinpolderplein.